De sluiting van het luchtruim als gevolg van de aswolk kostte de luchthaven wel 690.000 passagiers en 12 miljoen euro aan omzet. De omzet daalde 1,5% tot 545 miljoen. Schiphol boekte wel meer winst. Die steeg van ruim 22 miljoen naar ruim 69 miljoen euro. In Utrecht kan het publiek morgenavond afscheid nemen van oud-Olympisch judokampioen Anton Geesink. Hij overleed vrijdag op 76-jarige leeftijd. Geesink is opgebaard in zijn eigen sportschool aan de Anton Geesinkstraat in Utrecht. Daar kan dinsdagavond van 7 tot 9 uur een laatste groet worden gebracht aan de judo-legende. Zijn familie heeft gevraagd bloemen neer te leggen bij het standbeeld van Geesink in het centrum van de stad. Anton Geesink zal later deze week in besloten kring worden gecremeerd. De storm heeft vooral in het westen van het land veel schade veroorzaakt. In de omgeving van Den Haag is de brandweer de hele nacht bezig geweest met het opruimen van omgewaaide bomen en afgeknapte takken. Er kwamen 250 schademeldingen binnen. Her en der zijn dakplaten en reclames weggewaaid. In Rijswijk viel een boom op een tramleiding. Ook kwam een boom op een brandweerwagen terecht. Er raakte niemand gewond. Ook in de Bollestreek en in de omgeving van Gouda en Alphen aan de Rijn... zijn tientallen meldingen binnengekomen van schade door het slechte weer. Bij een brand in een verzorgingshuis in Rusland zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Twee mensen zijn gewond geraakt. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan nadat een van de bewoners zichzelf in brand had gestoken. Alle 480 bewoners van het verzorgingshuis moesten worden geëvacueerd. De brand was in een klein dorpje, 170 kilometer ten noordwesten van Moskou.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 Door de La Fuente samen met het Rosenberg Trio en Kitada voor Zandvoort en de regio. En dat was het eh, eerste plaatje in de derde uur van dit programma, Albert-Jan. Ja, we zitten alweer eh, voorbij de klok eh, van vieren. Het maar nog weer voorbij. Een uur te gaan met nog diverse berichten. We kijken even waaronder. We kijken even vooruit naar 12 september, want dan is weer Kustfestijn 2010. Mhm. onder de bezielende leiding van niemand minder dan Roy van Buringen. Voor de rest hebben we nog ander wat eh, regionaal en lokaal nieuws. En eh, oh, als we tijd over hebben, of tijd hebben, dan ook nog een beetje buitenlands sportnieuws. En ondertussen zitten we ook te genieten van, eh, van de beelden op televisie. Ja. De Air Race, de, Red Bull Air, Race. Race. Red Bull Air Race, dat blijft altijd spectaculair. en daarom zei ik aan het begin van het programma, de tijd vliegt voorbij. Maar ja, jij had hem even niet. Ik had hem even niet. Nee, nee, nee, maar nu wel. Maakt niet uit. Hij is weer <laughs> uitgelegd bij deze. We hebben nog een uur te gaan voordat de jongens van Entertainment for You het gaan overnemen. Dus ik zou zeggen, eh, we gaan lekker met muziek verder.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 Van, ja, eh, dat klopt, dat klopt. Maar ja, dat heb je nu ook met eh, Carol Emerald natuurlijk. Ja, dat doen ze. Dat doen ze. Ja. Dus die gouden oude... Lekker die gouden oude sound en dan een eh, nieuw plaatje uitbrengen. Onderschat het niet hoor. Heerlijk. We kijken even vooruit en wel naar 12 september, want dan is er weer het Kunstfestijn 2010. Het Kunstfestijn 2008-2009 was de afgelopen twee jaar een succes. Daarom heeft de organisatie besloten om op 12 september 2010 met een derde editie te komen. Ze zijn daarvoor op zoek naar talentvolle jonge mensen met een passie voor muziek, dans, circus, poëzie, cabaret, musical of toneel. Het maakt niet uit of het een groep of een solo-act betreft, zolang het maar kwaliteit heeft. Onder het motto Verzin het maar willen ze laten zien dat jonge Nederlandse podiumkunstenaars heel wat te bieden hebben tijdens de shows op het Raadhuisplein in Zandvoort. Dit jaar zal de show plaatsvinden op 12 september van half 2 tot 4 uur. Voor jong talent van 7 tot 21 jaar. Net als elk jaar zorgt de organisatie in samenwerking met het OVZ Cultuurfonds... voor een grote show vol met talent door heel Nederland. Hiervoor wordt net als elk jaar voor muziekpaviljoen op het Raadhuisplein gekozen. Een prima plek voor een mooi evenement. Uh, wil, u, wil je daar eventueel aan meedoen? Of eh, in ieder geval, u, kunt sowieso gaan kijken. Ik hoop voor hun dat het mooi weer is. Maar wil je eventueel nog opkijken of je nog eh, mee kan doen? Ga dan naar de volgende website. www.onair-events.nl Onair-events.nl Het gaat zeker weer een mooi event worden, Albert-Jan. Tuurlijk wordt het weer... Ja, vorig jaar... Dit, vorig Wanneer is 12, 12 september? 12 september, ja. Oké, okay, inschrijven onairevents.nl. Juist. Nou, komt helemaal goed. Streepje event. Wat is dit? Even luisteren ah, Juist. Waar het Oké, nou, zo ga je krijgen. <laughs> Why do fools fall in love? Oh, die ken ik ook in een andere vraag, Goede vraag. Heel goed. Hij is wel leuk, Albert-Jan. Why do fools fall in love? De titel zegt het al, hè? Nou, de baseballs hebben deze weer in een nieuw jasje gestoken. Moet jij even aan gisteravond denken. Oké. Okay. Oh, Ga speciaal voor jou Doodje. Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see the get hot every time I come through when I step up All in the spot.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 Wrong. Don't you wish Je kan alle kanten op met mij hoor. Wat jij maar wel. Vandaar dat we ook zo lang wel met elkaar volhouden. <laughs> Dat bedoel ik. <laughs> Eh, je, je hebt nog een berichtje. Ja, de scholen zijn weer, beginnen weer. Hè? Dus we gaan weer eh, naar school. En ook... Eh, zo ook, gaan wij weer naar school? Nou ja, de scholen beginnen weer. Ja, maar wij toch niet, hè? Wij, wij, <laughs> gaan, wij gaan niet naar school. Maar eh, even, dat is natuurlijk wel weer ook leuk. Want de cursussen van eh, Pluspunt beginnen ook weer. En dan hebben ze namelijk aanstaande vrijdag om 3 september... vanaf 4 uur tot 8 uur hebben ze, houden ze open huis aan de Vlemingstraat 55. Want tijdens eh, deze open dag kunt u actief kennis maken met een deel van het cursusaanbod... en er zijn veel docenten aanwezig. Zo zijn er cursussen Spaans, zelf kleding maken, aquarellen, Engels... omgaan met hyperventilatie, te veel eigenlijk om op te noemen. Maar vandaar dat ze ook een open huis houden van 4 tot 8 uur. Wilt u eh, van tevoren nog wat informatie? Dan kunt u kijken op www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl En hier is de Streetlife. Ja, speciale uitvoering. Even, rust. Even, bijkomen. <laughs> Komt-ie aan. Neither lost nor found hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. weggespoeld. Het is een indruk die niemand meer is. Zie hoe alles anders lijkt als jij met andere ogen We hebben het weer voor elkaar, Albert-Jan. Weer een lekkere single van Nick en Simon. Ja. Echt een geweldige plaatje hoor. Een nieuwe dag. Ik ben gewoon een fan van, uh, van de jongens. en je mag dat nummer kon je, mocht je gratis downloaden, geloof ik, hè? Ja, is dat zo? Ja, via de oh. Telegraaf. Tenminste, dat las ik van de week. Oké. Dus, eh, maar dus nee, die jongens zijn lekker bezig. Ook op uh, televisie, leuke en die clip die erbij, die clip die erbij, komt, erbij hoort is ook erg het, aanzien waard. Die heb ik nou nog net niet gezien. En wat die jongens doen, en, het, wordt allemaal in goud omgezet, hè? Helemaal goed. Maar ze mee komen. Eh, tijd van cultuurberichtje? Tuurlijk. Want eh, vorige week zaterdag werd in het Zandvoort Museum de tentoonstelling Voetlicht geopend. Met twee- en drie-dimensionale opvallende uitingen samengevat in een tweetal ruimtes in het museum... laten de leden van Beeldende Kunstenaars Zandvoort, BKZ Zandvoort in het kort... hun visie zien van het woord voetlicht. Interessant en intrigerend, in ieder geval tot en met 5 oktober te bewonderen. Laat u verrassen door de vele verfrissende uitingen in de tentoonstelling Voetlicht. Het Zandvoortsmuseum en de BKZ, BK Zandvoort nodigen u graag uit voor een bezoek. bezoek. Het museum is van woensdag tot en met zondag geopend van 1 tot 5 uur. Oké, nou helemaal goed. Daar komt hij aan, de plaat die we doen.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 Everybody's taking the chance. Safe to dance. Oh, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your Cause we abuse it and never gonna lose it. Everything will work out right.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 Well, it's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Yeah. van het ochtendlicht en zie je negatief van jouw gezicht. Want afgelopen nacht heeft heel wat aangericht. Mijn ogen gaan niet dicht. Alles wat je deed, dat herbeleef ik weer. In geur en kleur, want ik verlang naar meer. En als ik aan je denk, dan doet mijn hart zo'n zeer. En gaat het jij de smoele nacht weer aan je zij. Kom deze keer iets dichterbij. Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij. Kom Als eerste, Albert-Jan, hoorde je de Man Without Hats en de Safety Dance uit de jaren 80. Zeg je helemaal niks, hè? Als je had gezegd dat het een, net een nieuwe uitgave was, had ik het nou, ook geloofd. Echt waar? Nee, deze was totaal aan mij voorbij gegaan. Oké, nou, ik hoop dat de luisteraars hem wel herkend hebben, hè? Dat is toch wel leuk. Feest ter herkenning. Maar wat de Formule 1-fans eh, zeker niet zal eh, ontgaan... is dat eh, Rubens Barrichello, deze 38-jarige Braziliaan... morgen op het circuit van Spa-Francorchamps... zijn 300ste Grand Prix in de Formule 1 rijdt. En hij bezweert nog even gretig als 18 jaar geleden te zijn. Mentaal ben ik waarschijnlijk sterker dan ooit, meent de coureur van Williams. Je lichaam moet uiteraard ook wennen aan de Formule 1. Maar over mijn fysieke conditie kan ik ook kort zijn. Ik voel me zeer fit. Helaas, en nogmaals, misschien mensen die later hebben ingeschakeld... Eh, heeft hij zich niet in de voorste rijen kunnen kwalificeren. Ik zal nog even volledigheidshalve melden... dat op de tweede startrij op de vierde plek eh, Sebastian Vettel vertrekt. Op drie de verrassing Kubica... Op 2 Lewis Hamilton en op 1 de tweede rijder van het team van Vettel, Mark Webber, op pole.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 Dat is een gauw En lekker ook. Dus. Helemaal goed. Heb je trouwens gehoord dat de toeristenbelasting omhoog gaat? Nee. Nou, dat... Uh... Flink ook? Ja, sky high? Het college, nou, ook sky high. Het college heeft plannen namelijk om de toeristenbelasting over de, op de overnachtingen te verhogen. Het tarief, nu 1,50 euro, moet volgens het college omhoog naar 2 euro. Eh, Afgelopen donderdag voor een week heeft het college de logiesverstrekkende bedrijven in Zandvoort daarvan op de hoogte gebracht. Nou moet uiteraard natuurlijk de raad nog beslissen, maar goed, in ieder geval... Eh, de, de intentie is er om die te gaan verhogen. En als ze dat door gaan rekenen aan de cliënten, aan de gasten, dan eh, wordt het nog eh, duurder hier. Dus wij mogen blij zijn dat wij in Zandvoort wonen, wij hebben geen toeristenbelasting te betalen. Dat is waar. <laughs> Daar heb jij weer een punt. Maar goed, wat je al niet moet verzinnen, ja verzinnen wil ik, dat is een sterk woord. Maar goed, je moet, je moet ergens weer inkomsten gaan genereren. Want anders eh, teren we er allemaal op in, hè? Klopt. Nou, zullen we dan maar gaan eh, verhuizen naar Afrika of zo? Misschien is het nou anders. Dat bruggetje van jou, ik ben er helemaal stil van. <laughs> Hier is Toto met het eh, nummer Afrika. Oh, oh toevallig.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 Wat bedoelen ze daarmee, uh, eh, Albert-Jan? Geen enig idee? Geen idee, ik ben niet zo goed in Engels. Geen idee, hè? Nee, jij wel? Dat weet je niet, hè, van huis. Nee, ik ook niet. Geen flauw idee. Een lollig huis of zo, weet ik veel. maar goed, we, zijn, we hebben toch... Een, pink. Ja, we zijn toch mooi door onze berichten heen. En eh, alle activiteiten hebben we toch weer bij de poot gehad. Nou, we moeten ook dus- plaats gaan maken voor eh, Entertainment for You, dus... Ja, dat, die gaan neemt om vijf uur van ons over. We gooien er gewoon nog een plaatje in van Wim. Met nog een klein stukje intro en dan... <laughs> Oké. dan nou zijn we dadelijk nog met één plaat terug graag tot zo. Hier is Club Tropicana. strand zitten, weet je wel, zonnetje op je bol, wat wil je nou nog meer? Nog een paar en dat deze muziek. Nog een paar weken wachten, dan mag je. Ja, zeker. ja, zeker. lekker 14 dagen naar, naar eh, ja, tropic, eh, tropic eh, gebeuren. Hè? Tropic gebeuren. Naar, en je, je, neemt je eigen barkeeper mee, heb ik begrepen. Ja, klopt. Nee, <laughs> dat lijkt me wel handig. Was je vorig jaar niet daar kennen ze dat bieren. Ja, dat Engelse bier tappen ze daar, weet je wel. Zonder schuim. Oh, dat is niks. Maar dan moet die druk een beetje hoog gesteld worden of zo. Ja, dus vandaar. Koolzuur, ik vind het slim dat je je eigen barkeeper mee Ja, toch? Helemaal goed. Dus dat regelen wij. Dat regelen jullie. Dus maar, zo dadelijk entertainment for you. En morgen nog heel veel te doen trouwens. Ja, natuurlijk het mooie orgelconcert. En eh, morgenmiddag eh, tegen de avond de Solex race. Bubbles on the beach. Dus nog van alles en nog wat te doen eh, morgen in Zandvoort. En vanavond natuurlijk ook. Dus nee hoor, de mensen hoeven zich niet te vervelen. Nee, dat dacht ik ook. En volgende week dan zijn wij er gewoon weer. Zijn we er gewoon weer. En dan hebben we weer drie uur live ZFM vanaf het Gasthuisplein. Zo dadelijk Entertainment for You. Hebben we nog iets leuks? Nee. Nee? <laughs> gewoon lekker luisteren. Ja, lekker luisteren.